Michel Koenen met het NOS-journaal. Alle vermiste mensen in Italië zijn overleden. In totaal zijn 29 lichamen gevonden, zegt de brandweer. Twee mensen overleefden de lawine omdat ze buiten stonden toen het gebouw werd getroffen. Negen anderen, onder wie vier kinderen, werden levend onder het puin vandaan gehaald. Ruim een derde van de mensen tussen de 18 en de 25 rookt wel eens. Boven de 25 is dat een kwart, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2001 nam het aantal rokers flink af, maar de laatste jaren neemt dat aantal weer toe. En toch is het volgens het CBS niet te zeggen of er ook daadwerkelijk meer mensen zijn gaan roken, omdat er op een andere manier wordt gemeten. En verder komt ook alcoholmisbruik en wietroken vaker voor bij jongeren. Ze gebruiken ook vaker alcohol, drugs en tabak door elkaar. De Mexicaanse president Peña Nieto overweegt zijn bezoek aan Washington volgende week dinsdag af te zeggen. Aanleiding is de beslissing van president Trump om te beginnen met de bouw van de omstreden muur tussen de VS en Mexico. Volgens de Amerikaanse president kan de bouw van de muur binnen enkele maanden beginnen. Hij moet illegale drugs en wapens uit Mexico weren. En Amsterdam gaat barbecuen in het Vondelpark verbieden. De gemeente is het zat om op te draaien voor de hoge opruimkosten, ruim 200.000 euro per jaar. Ook moet flink wat verschroeid gas worden hersteld. Het Vondelpark heeft nu nog twee plekken waar je mag barbecuen. Die verdwijnen vanaf het voorjaar. Mensen die toch het houtskool aansteken krijgen een boete. Het weer nog helder en flink koud met temperaturen tussen de min 2 en lokaal min 8.